Levi van Eck met het NOS-journaal. De Griekse premier Tsipras wil orde op zaken stellen bij de bouw van woningen. Nu worden veel bouwvoorschriften genegeerd... waardoor bij de bosbranden van afgelopen maandag zeker 87 doden vielen. Veel huizen stonden dicht op elkaar in bosrijk gebied... zonder goede vluchtwegen. Tsipras zegt dat hij politiek verantwoordelijk is voor de tragedie... en wil daarom met een plan van aanpak komen. Defensie haalt in Mali ongeveer 20 Nederlandse militairen weg uit de post in Kidal... Sinds een personeelswisseling voldoet het ziekenhuis daar niet meer aan de Nederlandse eisen... en daardoor is goede medische zorg volgens Defensie niet meer gegarandeerd. Alle verkenningen door de Nederlanders worden voortaan gedaan vanuit de internationale basis in Gao. Treinreizigers hebben last van vertragingen door het warme weer. De NS kampt op zo'n 15 trajecten met storingen en ook Arriva heeft er last van. Zowel op het spoor als in de trein is de apparatuur niet altijd bestand tegen de hoge temperaturen... Vooral rond Zwolle is de overlast groot. In Nederland is een totale maansverduistering te zien. De maan staat helemaal in de schaduw van de aarde en kleurt rood... door het beetje zonlicht dat nog via de dampkring op de maan terechtkomt. De zogenoemde bloedmaan is te zien in het zuidoosten, vlak boven de horizon. Om kwart over elf is de maansverduistering voorbij. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede duel op het WK in Londen met gemak gewonnen. Ze versloegen China met 7-1. Afgelopen zondag won Oranje al met 7-0 van Zuid-Korea. De hockeyvrouwen strijden komende zondag tegen Italië om de groepswinst... die een plaats in de kwartfinale oplevert. Het weer, het wordt een tropennacht met minima boven de 20 graden. Alleen in Zeeland kan er nog een bui vallen. Morgen trekt een storing van zuidwest naar noordoost over het land. Er vallen dan buien, mogelijk met onweer. Voor de buien uit kan het in het oosten nog 28 tot 30 graden worden...